Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga niet zitten zoomen achter het stuur. Daarvoor waarschuwt verzekeraar Interpolis. 20% van de medewerkers van kleine tot middelgrote bedrijven start Teams of Zoom op terwijl hij onderweg is, blijkt dat onderzoek. Ook al mag dat niet, zegt de verzekeraar. YouTube-filmpjes, Netflixjes, appjes sturen, dat mag allemaal niet. En eh, wie een online vergadering bijwoont tijdens een autorit en naar het scherm kijkt, eh, ja, dat, dat mag ook niet. Eh, maar het is ook gewoon vooral verstandig om niet, niet te doen. Doe het jezelf niet aan en doe het je medewerkgebruikers niet aan. Of het Zoom al tot meer ongelukken heeft geleid is niet duidelijk, maar volgens de verzekeraar is het een kwestie van tijd. Bij een schietpartij in Rotterdam is een man van 20 omgekomen. In een woonwijk werd volgens getuigen vijf of zes keer geschoten. Je hoort de politie. Toen de collega's eenmaal ter plaatse kwamen, toen troffen zij niemand aan. Achteraf bleek wel dat er een slachtoffer is gevallen. Dat er een persoon gewond is geraakt. En dat deze persoon met eigen vervoer is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar zijn een paar uur later overleden. Wat er precies is gebeurd weten we nog niet. Volgende maand worden de kleren en persoonlijke spullen van Amy Winehouse geveld. Zo kun je bieden op de jurk die de zangeres droeg tijdens haar laatste concert in 2011. De verwachting is dat er 1 tot 2 miljoen dollar mee wordt opgehaald. Een deel van het geld gaat naar een goed doel. Een zwerfkatten-explosie in het dorp Luttelgeest in Flevoland. 173 katten hebben we binnengehaald in een half jaar. Cornelis is vrijwilliger bij de dierenambulance en is er maar druk mee. De meldingen over zwerfkatten stromen binnen. Eh, je hebt eh, katten die gaan sproeien tegen je huis aan. Eh, katten eten van alles op, van je, van je eigen katten. Ik hoor zelf soms dat katten bij mensen naar binnen wandelen door kattenluikjes die daar niet horen. Dus ja, dat is heel vervelend allemaal. Met valkooien worden de katten gevangen. Voor kittens wordt een leuk baasje gezocht. Volwassen katten worden gesteriliseerd en teruggebracht. Daar mogen ze gewoon een vrije kat zijn. Alleen ze kunnen zich niet meer voortplanten. Dat is het meest belangrijke, dat we niet een explosie krijgen van eh, van zwerf of van verwilderde katten. Het weer, het regent. Pas begin van de middag begint het in het noorden op te klaren... en later eh, dan pas in het zuiden. Het wordt niet warmer dan 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het was vandaag de drukste ochtendspits van het jaar met 750 kilometer. Wat nu nog opvalt is momenteel de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes 10 kilometer file, vertraging is een kwartier. Ook is het druk op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Tussen Alsmeer en Knoop het Holendrecht staat 7 kilometer file. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd, waardoor de rechte reis ook dicht is. Reken daarop 20 minuten vertraging. Op de A27 is het druk van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Knopende Rijnsweer staat 12 kilometer file.